Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker vier lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er zijn nog meer mensen bedolven geraakt. Zes mensen, onder wie drie kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand met een schotwond in zijn borst... overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen... die het vliegveld van Erbil beveiligen. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest de Airbus A320 worden weggesleept. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Zo moest een Transavia-toestel uit Valencia vlak voor de landing uitwijken naar Rotterdam. Rusland is bezig leraren te werven die in de bezette delen van Oekraïne willen werken. Moskou wil het onderwijs daar Russificeren en daarvoor zijn zeker 2000 leerkrachten nodig. Zeker 250 mensen hebben al getekend, blijkt uit een uitgelekte namenlijst. Een deel heeft zich gemeld uit ideologische overwegingen, anderen zijn geïnteresseerd vanwege het hoge salaris. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land en lokaal valt wat regen. Minima tussen 10 en 16 graden.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 I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever, I like it weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just stay. disappear. Say whatever you want to hear.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 Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen.